uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden heeft met zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky gesproken. Het telefoongesprek duurde een half uur, zegt het Witte Huis. Volgens Zelensky sprak hij met Biden over financiële steun voor zijn land... en over de voortzetting van sancties tegen Rusland. KLM heeft 278 Oekraïense toeristen opgehaald in de Dominicaanse Republiek, meldt NH Nieuws. Vanwege de oorlog was terugvliegen naar hun land niet mogelijk. Vanaf Schiphol worden de Oekraïners geholpen om verder te reizen. Elon Musk gaat volgens de Oekraïense president Zelensky extra ontvangers leveren voor zijn satellietnetwerk Starlink. Daarmee kan breedbandinternet ontvangen worden op plekken waar internet via de kabel niet mogelijk is. Ontvangers zijn bedoeld voor steden die flink geraakt zijn door Russische aanvallen, twittert Zelensky. De winst die Shell maakt op een partij goedkoop ingekochte Russische olie... gaat naar humanitaire hulp aan Oekraïne. Dat zegt het bedrijf na felle kritiek op het nieuws over de omstreden deal. Volgens internationale media kan Shell meer dan 18 miljoen euro winst maken met de lading. In overleg met hulporganisaties wordt besloten waar het geld het best ingezet kan worden. Visa en Mastercard staken hun activiteiten in Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Alle creditcards die in het land zijn uitgegeven werken niet langer in het buitenland. Daarnaast werken buitenlandse creditcards niet meer in Rusland. Ook veel andere bedrijven stoppen met hun activiteiten in Rusland. Zo heeft het Duitse sportmerk Puma alle winkels in Rusland gesloten... en het contract met de Basketbalbond opgeschort. Ook onder meer Prada, PayPal, Samsung en Zara trekken zich tijdelijk uit Rusland terug. Canada roept zijn burgers in Rusland op om dat land te verlaten. Er zijn nu nog manieren om dat te doen, maar de omstandigheden veranderen snel... en de Canadese ambassade kan straks mogelijk niet meer helpen, waarschuwt het land. Het weer.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 Ik ben nergens zonder jou. à une de ces vitesses. pas mis le nez dehors et pas lavé. Ah ça je déteste. Batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Ah. Et ça n'arrive que moi. Je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées.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 Not grab your wrist. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up on night, I won't quit thinking I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman. I all my clothes would fit. I could be a better boyfriend tell you twice all the ways you can't suffice. If I could give you some advice, I would leave with me tonight. The universe must have defined this.